Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas en Israël zijn akkoord over de eerste fase van een wapenstilstand in Gaza. President Trump maakte dat vannacht bekend op social media. Correspondent Sjoerd Daas in Amerika. Hij schrijft daarin dus eh, trots een fase 1-deal van het vredesplan aan te kondigen tussen Israël en Hamas... waarin alle gijzelaars snel vrijkomen en Israël zich eh, terugtrekt achter een vooraf afgesproken lijn. Ja, dat zijn dus de eerste stappen die in de komende dagen vermoedelijk gezet gaan worden. Veel is nog onduidelijk. We weten niet tot waar Israël zich precies terugtrekt en ook is nog niet bekend bekendgemaakt wanneer de gijzelaars worden vrijgelaten. Trump belde met een Amerikaanse nieuwszender en in dat gesprek had hij het over maandag. Er is iemand opgepakt voor de natuurbranden in Los Angeles begin dit jaar. De man zou op nieuwjaarsdag brand hebben gesticht en het vuur daarna weer hebben uitgemaakt. Toch bleef de boel smeulen en toen leidde de brand weer op. De verdachte kan 20 jaar cel krijgen. Bij de brand in L.A. kwamen 12 mensen om en werden duizenden huizen en gebouwen verwoest. Na de storingen van gisteren rijden de treinen rond Schiphol vandaag weer volgens dienstregeling. Een storing eerder deze week, waarbij ongeveer 40% van de normale treinen uitviel, is weer opgelost. En een verdrietige brand in Almere. Daar heeft iemand 10 bijenkasten in de fik gestoken. Daardoor zijn een half miljoen bijen gedood. De imker zegt tegen Omroep Flevoland dat het er flink in hakt. Dit is zo erg, dit doe ik niet meer. Aan de andere kant denk ik, nee, ik laat me niet verslaan door één eikel. Het doet me serieus pijn dat het tien volgen van me dood zijn. Achter zit nog bijen tussen ook, kijk nou. Ehm. De politie in Almere gaat uit van brandstichting... maar heeft de dader nog niet te pakken. De imker zegt dat hij nooit klachten heeft gehad over zijn bijen. En het weer nog veel grijs, maar wel vrijwel overal droog. En af en toe opklaringen met ruimte voor wat zon. En het wordt vandaag maximaal 15 of 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWW. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend... 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A9 Alkmaar Amstelveen tussen Knoop het Kooimeer en Uitgeest.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Hamas zijn het eens geworden over een wapenstilstand in de Gazastrook. Er is een akkoord over een eerste fase van een staakt het vuren... waarbij alle gijzelaars worden vrijgelaten, meldt president Trump. Hamas zegt dat Israëlische troepen zich zullen terugtrekken... en dat humanitaire hulp Gaza in mag. De Israëlische premier Netanyahu noemt het een geweldige dag voor Israël. De VN stuurt een kwart van de blauwhelmen naar huis. Doordat Amerika de steun fors heeft verminderd, moet er worden bezuinigd. Van de ruim 50.000 VN-militairen bij 11 vredesmissies... worden er zo'n 14.000 teruggestuurd naar hun land van herkomst. Het weer bewolkt en af en toe zon. Blijft vrijwel overal droog en het wordt 16 graden. Dit is ZFM. my soldier, cause mommy's a ride.